12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Verschillende maatschappelijke organisaties willen dat het Openbaar Ministerie... alsnog Radio 10-dj Lex Gaarthuis vervolgt vanwege zijn coronalied. Ze beginnen een artikel 12-procedure bij het gerechtshof. Begin dit jaar maakte Gaarthuis een carnavalslied over Chinezen en corona. De politie en het meldpunt discriminatie kregen duizenden meldingen. Vijf mensen deden aangifte. Het OM besloot de DJ niet te vervolgen omdat het lied satirisch zou zijn... en binnen de context van de artistieke expressie zou passen. Maar zes organisaties vinden dat het lied aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Het prijsverschil tussen aanmerken en huismerken wordt steeds groter, al dus de Consumentenbond. Verschilde een product van een aanmerk en een huismerk zes jaar geleden nog 24 procent. Nu zijn huismerkartikelen gemiddeld 45 procent goedkoper. De Consumentenbond vergeleek 125 producten bij verschillende supermarkten... en stelt dat aanmerken duurder worden... en dat huismerken vaker samensmelten met goedkopere budgetmerken. Volgens de bond zijn er uitschieters waar het prijsverschil oploopt tot 80 bijvoorbeeld bij vaatwastabletten. Jacob Blake, de zwarte man die zondag werd neergeschoten door agenten in de Amerikaanse stad Kenosha, is aan de beterende hand. Dat zegt zijn oom die hem heeft bezocht in het ziekenhuis. Al dagen zijn er protesten in Kenosha tegen politiegeweld. Relschoppers hebben vannacht drie gebouwen en een vrachtwagen in brand gestoken. Ook in andere Amerikaanse steden gingen mensen de straten op. En wielrenner Sam Ome stapt over naar Jumbo-Visma. De 25-jarige Brabander, die nu voor Sunweb fietst, tekent een contract voor drie jaar. Volgens Omen, die zich aan het voorbereiden is op de Ronde van Italië... is nu het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap in zijn carrière. Omen volgt daarmee het spoor van Tom Dumoulin... die vorig jaar al overstapte van Sunweb naar Jumbo-Visma. Het weer, de bewolking neemt toe. Het regent vooral in de noordwestelijke helft van het land. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog.